NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Cambodja zijn honderden doden gevallen op een brug in de hoofdstad Phnom Penh. Er brak paniek uit onder een grote groep mensen... die terugkwam van het zogenoemde Diamanteiland... waar een groot feest werd gevierd. De paniek ontstond toen feestgangers in de mensenmassa flauw vielen. Sommige mensen probeerden zichzelf te redden door in het water te springen. Het feest was de afsluiting van het traditionele waterfestival in Phnom Penh. De afgelopen drie dagen waren er onder meer bootraces, concerten en vuurwerk. Er kwamen miljoenen mensen op af. Volgens de Cambodjaanse premier kwamen in het gedrang zeker 330 mensen om. Onder de slachtoffers zijn vooral vrouwen. Voor het internationaal strafhof in Den Haag is het proces begonnen tegen de oud-vice-president van Congo, Jean-Pierre Bemba... Hij is aangeklaagd voor het plegen van oorlogsmisdaden acht jaar geleden in het buurland de Centraal-Afrikaanse Republiek. Volgens de aanklager gaf Bemba leiding aan militaire eenheden die zich schuldig maakten aan moord, verkrachting en plundering. Aan het begin van de zitting herhaalde de oud-vicepresident bij monden van zijn advocaat dat hij onschuldig is. Het is de derde grote zaak van het strafhof en de eerste keer dat het hof iemand berecht voor misdaden die zijn gepleegd door ondergeschikten. Onderzoekers hebben een methode gevonden om met een druppeltje bloed iemands leeftijd te schatten. De vinding van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het opsporen van daders van misdrijven of bij het identificeren van slachtoffers bij rampen. Om de leeftijd van een onbekende te schatten moesten onderzoekers tot nu toe tanden of botten hebben, maar nu kan het dus ook als er alleen bloedsporen zijn. De wetenschappers ontdekten dat een bepaald DNA-molecuul minder vaak in bloed voorkomt naarmate iemand ouder is.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 Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something slow no, So tell me what. told you, I never take it all for granted. mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder, vergeet het ding. Stap opzij, ze willen handtekening. Kaleidoscoop is oh kom hou want de voor worden groot. De wereld is weer plat, ja. Op je polenpips na. Een golf neemt de afstand van je lichaam. Ze is van spectrale klasse. Oh, van aardse krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijkt en romantisch. Internaal galactisch. Sorry als ik overdrijf. Zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben. Dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als vlog In de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek. Bitch, dames om mijn nek. Loezo in de sky met Yang jij jou alleen nog maar jang. Geen rap, centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren, stop maar telt nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zegt De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Gewoon neemt de afstand. Vang je hemel lichaam. Ze is van spectrale aan Onaardse krachten. Los in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, en dan galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor ik derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loser in de sky. time at daar zijn we weer. Ja. Ja, ja. <laughs> dat doe je het zelf, hè, Ette? Ja, weet ik. Nee, ik zei, daar zijn we weer. En toen oh. zei ik, ja, wacht, ik moet even mijn bril opzetten. Anders kan ik het niet zien. Oh, dit is jouw leuke filler. Ja. Oh ja, lekker. Nee, weer een nieuwe top 5. En het eh, zijn vijf foto's geworden. En ze staan eh, vanaf eh, vanavond ja, vanavond zet ik ze Staan vanavond weer rond, op de site. Rond een uurtje of vier denk ik, want dan kom ik de kroeg uit. Ja, precies. Nee, ik ook. Dus eh, nee, <laughs> kijk. uh, Robbie en ik zijn vorige week... <laughs> ja. Zijn vorige week naar eh, Nederland-Turkije gewonnen. Wat wij natuurlijk weer mooi nou, het was eigenlijk, eigenlijk Turkije-Nederland. Ja, het was eigenlijk een beetje in Istanbul. omdat er 20.000 Turkse supporters zaten en maar 6.000 tot 7.000 Nederlandse supporters. Dus het uh, lekker gevuld. Oh ja, en 200 Sinterklaasen. Oh, <laughs> was ja, allemaal hartstikke leuk. Oh, geweldig. Dus we hebben, of ik heb eigenlijk een top 5 oranje fans. En ik ga ze nu... een top oranje ja, ik ga ze nu een beetje beschrijven. Shoppertal. En ze staan er vanavond al op, of eigenlijk morgenochtend. Dus als je benieuwd bent naar de foto's, kijk eens even. Op nummer 5 staan twee eh, jonge mannen. Met een soort, ja... Een middelbare leeftijd. Ja, soort, eh, ja, friet van oranje eh, pruiken op. Eigenlijk vind ik dat we het Friet en Piet moeten ja, noemen. Friet en Piet is dit. en eh, <laughs> allemaal van die vlaggetjes in een eh, in een pruik. En helemaal gesminkt met rood, wit, blauw, oranje. Of nee, rood, wit, blauw schmink. Het ziet er allemaal erg leuk uit. die staan op nummer 5. Vond ik wel leuk. Kent ze niet. Er staan er wel vijf op die ik wel ken. Of nou, ken kennen van zien, gelukkig. Ik ga ze wel hopelijk een keer leren kennen. <laughs> maar ja, dat is nummer 5. Op nummer 4 staan een man en een vrouw met twee brillen op. De een met een, oranje eh, met een oranje bril en de andere met een zwarte bril. En die zijn helemaal gesminkt. Het hele gezicht is eh, oranje met op het voorhoofd rood-wit-blauw. Eentje heeft een, uh, een, een cowboyhoed. Ja, op de neus ook rood-wit-blauw, op de wangen rood-wit-blauw en op de kin van, eh, van de mondhoek tot de mondhoek. Allemaal lekker oranje. Lekker eh, hoor. rood, wit, blauw. En met... Hé, hey, dat is het nieuwste shirt van de KVB. Oh, dat, is, dat had ik nog wel... Dat had ik wel gezien, maar... Dat is de nummer 3, eh, de nummer 4. En dan de nummer 3, dat is een van mijn favorieten eigenlijk. Want die zie ik elke wedstrijd weer. Alleen was hij de <laughs> vorige week helaas niet. En dat vond ik echt jammer, want hij is echt leuk. Nummer 2 was er wel. Ja, nummer 2 is er altijd. Met z'n, tweeën zijn ze er sowieso al Ja, maar we zijn bij nummer 3. Nummer drie is een eh, iets oudere manier. En hij is echt heel leuk. En hij heeft een... Eh, oh, ben je er zo eentje? Ja, nee, hij is... Hey. Hey, hallo. Hij is eh, erg leuk, vind ik zelf. Hij heeft een pet op met een, een klomp erin en een, en een tulp, denk ik. Maar hij heeft daaraan hangen een hele tros wortelen. En dat vind ik schitterend. ik vond het <laughs> echt leuk om te zien. Het was voor Sinterklaas natuurlijk. Nee, hij heeft altijd. <laughs> oh. en, eh, maar hij heeft ook een leeuw op zijn buik. Die zie ik eigenlijk nooit. Maar ik heb hem wel er gewoon bij uitgehaald door de wortelen. En de wortelen heeft hij eigenlijk altijd op zijn hoofd. En ik zat... Eh, een maandje geleden zat ik ook in de arena. Ook met, eh, met die man dan. En die zag ik staan. En toen zei er een meneer. Die was daar pas twee keer geweest. En die zei hey, dat is een man met wortelen. Ik zeg, ja, die zit er altijd. Oh, dat is leuk. Nou, dat vond ik wel even leuk om te zeggen. <laughs> Op nummer 2, dat is een viertal, waarvan er twee bekend zijn. En dat is er eentje, en die is er altijd. En dat is altijd met de trommel. Die gozer die is eh, in de 20 ergens en die zit altijd met zijn trommeltje. En die maakt gewoon de sfeer in, in het stadion. Ik vind die man echt schitterend. En eh, een, andere jongen, een andere oudere man, die heeft altijd een generaal, een generaal eh, pet op. En die is er ook altijd. Mhm. Dus het zijn echt de vaste supporters. Oké, ja, dat is wel leuk. Ja. En de nummer 1. Nummer 1. De nummer 1. En die kent echt iedereen. Dat is de Indiaan. De Indiaan. En hij is... Baard compleet, oranje. Maar dit is één van de twee. Want je had er twee. Mhm. Eentje met een trommel. En die is gestopt. En hij is ook gestopt. Ja, en eentje zonder. En hij liep altijd. Ik heb die, die twee heb ik altijd gezien. En ik vond ze altijd schitterend. Dus maar daarom op nummer 1, de ah. Indiaan. Oh, dat is wel heel leuk. En jongens, ik zou echt naar die foto's kijken, want ze zijn echt... Dus kijk allemaal op www.knockoutfm.nl www.knockoutfm.nl En daar staan ze, morgenochtend staan ze er allemaal op. Dus alsjeblieft allemaal kijken en laat even weten wat je van deze uitzending vond. En de top 5 en alles. We gaan snel verder met hoe heet het? Numero uno van Recon en Squad E. close my eyes to dream.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 Please don't get me wrong, I just wanna see a picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Whenever you are gone, I just wanna be with you. Please don't get me wrong. I just wanna see your picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. I could dream of ways to see you. I could close my eyes to dream. Fantasize about this with you. But the way is never seen. Oh, take a dirty picture just wanna see a picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. When you're all alone, boy, I got something to give you. Will you play along if I take a dirty picture? I'll take a dirty picture for you, take a dirty picture. I'll take a dirty picture for you, take a dirty picture picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Picture. Picture. Picture. Snap. Ah, uh, snap. Ah, <laughs> Zo, nou, daar zijn we weer met onze... Je hoort de filler al. Ja. Dit is ons agenda Als je een beetje goed oplet, dan eh, weet je wel... Eh, hoe laat het is. Ja. vijf over half elf. Heerlijk, hè? Nog 25 minuten. Lekker knallen. Lekker knallen. Maar uh, agenda. Lekker, lekker. Huh? Lekker? Moet je mijn uitjes. <laughs> maar hoe heet het? Donderdag, hè? Ja, donderdag. Donderdag. De Bar Battle in de fame De Bar Battle. Ja, dat, is, ja, dat is jouw ding. Nee, ik weet... Wie, wie zijn het ook alweer? Die, die meiden of zo. Ja. Vier, vier, vijf meiden. En oh. dat schijnt volgens eh, Dave, eigenaar van de Fame, ja. zijn dat eh, het, het sensatie van wat er eh, van deze bar battle gaat gebeuren. Ja, dat is niet waar, want wij gaan op 3, 3 maart. 3 maart gaan wij knallen. Het staat vast. Het staat vast. 3 maart gaan wij het doen. Ja. En ik ben benieuwd hoe we het gaan doen. Ik ook. Donderdag was het leuk. Maar wij doen het beter. Precies. Maar ik ga donderdag sowieso even kijken. Ik ook. Gaan we met je mee. Gezellig. Ja, ik wil wel even kijken. Jim, Jim is er helaas ook bij. Oh. <laughs> hey, eh, dan, dan, eh, blijf ik thuis. Ga ik lekker... Uh... <laughs> Nee, de agenda. ja, eh... see Inside. De agenda. Zal ik even wat opnoemen? ja, Hero. A la Canvas. In, eh, eens even kijken. Hé, hey, maar is dit nou de club? De, eh, in Amsterdam sowieso. De Canvas op de zevende is de locatie. En het is van uh, eh, 10 tot 3. Entree 5. Bezoekers geen. Zo. Dus nog genoeg ruimte. <laughs> lekker. Hij gaat lekker. <laughs> We zullen eens even kijken. Zaterdag 27 november. We zaten net bij uh, eh, 26. Staat de 27 jongens. Dat oh mijn god. Mijn loon wordt weer bijna gestort. En het is nog altijd maar te hopen. Want je weet het maar nooit. Eh, Beverwijk hebben we wat. Oh nee, hier, beter. In eh, de Gelderdoom. In Arnhem. Climax. Dat is toch... Het sensatie, hè Kevin? Ja, zeker. hij, is eh, al, hij is uitverkocht. Het schijnt een goed, eh, goed feest te zijn. Het is van 9 tot 7. Oh, leuk. En met goede DJ's heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Hiero, uh, eh, even kijken. TNT, D-Block en St. van. Oké. <laughs> En uh, nou, Climax, ja, iedereen kent het. Oh, oh. Oh, hallo, hallo. Hallo. Vroeger, vroeger Ah, hier. Disco Forever. In de partycentrum in Haarlem. <laughs> Dat loopt me heel <laughs> Die was wel gaaf. In partycentrum Haarlem. Eh, ja, eh, wat hebben we erover te zeggen? Alle gouden ouwe uit de 70 jaren, 80 en de 90 jaren. Ja, 10 euro. Man, misschien wat voor jou. Misschien, misschien wat voor mij. Zit ze te luisteren? Nee. Oh, jammer. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Eh, zondag misschien nog wat? Woehoe. Woehoe in eh, Jimmy Woo in Amsterdam. Bezoekers 1. Oh, oh dat is bijna uitverkocht joh. Ja. Jimmy uh, Woo is toch één, twee, eh, twee mensen zijn dat? Oh, nu is hij wel goed. Hé hey Mike, dat doe je goed. Want eerst stond hij te hard als ik zo praat en nu niet. Mike, Ga verder. je bent goed bezig. Mike, we love you. <laughs> en ja, nou, dit was een beetje onze eh, agenda. We hebben niet zo heel veel bijzonders. Nee, dan is het gewoon tijd voor muziek weer. Ja, en eh, hoe heet het? Bar Battle. We gaan, eh, we gaan even knallen, hè? Zeker. 3 maart pas. Ik heb gehoord wat er bij mijn pa komt. Oh, wat? Het is zo een of de race team. Alweer? Ze gaan als het ware... Alweer? Alweer. Ja? Ze gaan... hallo? Ik, ik, ga niet verder weg hoor van de microfoon. Ik versta me, ik versta mezelf niet meer. Ja, nu wel. Ja, hallo. Nu staat hij weer goed. Maar heerlijk. Er schijnt een hele auto dus bij mijn pa in de zaak te gaan. Huh? Dat past nooit. Alles kan. Ja. Maar we zullen zien. Ik ben benieuwd. Ja, precies. precies. Dus eh, ja, Bar Battle. Het wordt heel leuk, denk ik, dit seizoen. Ik, denk dat, het eh, echt, dat we heel veel goede teams hebben, denk ik. Dus we mo wij moeten ons best gaan doen. En wij hopen dat onze luisteraars ons gaan steunen. Ja, en we gaan het ook op huis zetten. Op de Knockout FM uh, eh, site. Ja. www.knockoutfm.nl Ja, nu heb ik hem wel goed gezegd.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 Oké, nou, eh, hoe heet het? Eh? Ja. Ja, Right. <laughs> Hoe heet het? Eh, dit was eh, een beetje... vaker. Ik drink vaak whisky. Oh, lekker hoor. <laughs> ja, ik doe nog wel eens een shakir ook. Hè. Dan krijg je zo'n stem, dat is wel lekker. Zo, we gaan het over hebben. <laughs> Wat dacht je van jouw eh, anti... Denk je dat ik het allemaal vol kan houden? <laughs> ik denk dat we maar een eh, stoppen met roken quiz voor jou gaan aanvragen, eh, Hetty. <laughs> Nou, dat doe ik toch nooit? <laughs> even, even, maar... Even, maar, Zo. Ja, oké. Okay. We zijn er weer, hoor. Lekker. De dikke van elkaar show. Hé? Ja, hoor. Nou, de... Nou ja, Harry Nak, hè. Harry Nak wat dat. Harry Nak. <laughs> Dit wordt een beetje van André van Duin, die... Uh... ja, nee. Ja, ik, eh, André van Duin is daar wel mijn grote voorbeeld in. Hij is een topper. Alleen hij is, hij is homo. Nou en? Nee, ik, ik, ik wist het heel lang niet. Wist je dat niet? Op een gegeven moment zag ik hem zijn vriend zoenen. Nou, als kind dan breekt je hart. <laughs> <laughs> ja, ik, dat was echt... Hij was geweldig met zijn komiek en zo. En in één En toen, en toen zong Robbie... Hij was maar een clown. <laughs> in het wit. In het rood. <laughs> Klopt ook. Ah. Maar het is wel de Mr. Bean van Nederland. Nou, hij is wel geweldig. hij is schitterend. Ja. Nou, maar gaan we het nu in één keer over eh, Mr. Bean Nou, nee. Oh, eh, volgende, week, volgende week eh, heeft Jim weer een nieuwe foto bij zich. Ja. En dan gaat hij weer een andere locatie opzoeken. Precies. Amsterdam. De Melkweg. <laughs> hij <laughs> vindt het zelf ook erg eh, amusant. Maar, eh, en eh, volgende week heeft Kevin een nieuwe top 5. Zeker weten! En Mike heeft ook weer een paar weetjes. Ja. Dit keer meer dan vorige week, deze week. Mike is eventjes, eventjes weg. Je Mike is even de technicus aan het uithalen. allemaal weer eventjes wat dingetjes doen. Hij is goed ah, bezig. Het is, allemaal, goed. het is allemaal goed. En eh, we willen ook iedereen eh, vriendelijk verzoeken om eh, van de knop af te blijven. Dankjewel jongens. Ja, collega's, blijf alsjeblieft van de knop af. Mike zit hier met zweet en bloed, staat hij al die knoppen. Dus als er bloed op de knoppen zit, dat komt door Mike. Oh, het begint in één keer de onweer en te bliksemen. En, Op de snelle razende reporter zijn mobiel. Ja. Maar uh, we gaan verder. dit was onze eh, uitzending voor deze week. Ja, dankjewel. Dit is eh, Coldplay met Viva La Vida. En kijk nog even op de site www.knockoutfm.nl Knockoutfm.nl En zien jullie volgende week. Tot vijf. Hoi.